met het NOS-journaal. Ouder op internet gokken hebben bij een eerste onderzoek geen verdacht gokgedrag ontdekt... rond het Champions League-duel Dynamo Zagreb-Olympique Lyon. UEFA gaat nog wel bekijken hoe de spelers zich in dat duel gedroegen. Lyon won de wedstrijd met 7-1 en plaatste zich voor de volgende ronde... dankzij een beter doelsaldo dan Ajax. Na afloop leidde onder meer een knipoog van een Zagreb-verdediger naar de spits van Lyon... op internet tot verdachtmakingen over omkoping. De Europese Centrale Bank heeft de rente verlaagd met een kwart procentpunt tot 1 procent. Bankpresident Draghi kondigde ook maatregelen aan om het voor banken makkelijker te maken om goedkoop geld te lenen bij de ECB tegen soepele voorwaarden. Verder mogen de banken hun reserve bij de ECB wat verlagen, zodat ze meer kunnen lenen en investeren. Het is de tweede keer in korte tijd dat Draghi in functie is dat hij de rente verlaagt. De twee mannen die gisteravond in debatcentrum De Bali in Amsterdam werden gearresteerd zitten nog vast. Morgen worden ze voorgeleid. De mannen hoorden bij een groep van twintig leden van de fundamentalistische moslimorganisatie Sharia for Holland. Die de bijeenkomst verstoorde over de liberale islam. Ze schreeuwden leuzen, gooiden met eieren en bespuugden de Canadese schrijver Irshad Manji, die een liberale islam voorstaat. Oud-centrale bankpresident Wellink erkent dat de verhouding met zijn Belgische collega tijdens de redding van Fortis niet goed was. Voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit zei hij dat hij er niet veel over kwijt wil, omdat de nationale banken nog met elkaar verder moeten. Hij zei wel dat er al langer spanningen waren met de Belgen. In de loop van de tijd is het slechter geworden, voegde Wellink eraan toe. Gisteren zei oud-minister Bos dat de Nederlanders weinig van de Belgen te horen kregen over de situatie bij Fortis. Ook Wellink vond de informatieuitwisseling niet optimaal. Het weer aan de kust en op de Wadden gaat het hard tot stormachtig waaien. Vanavond regen met zware tot mogelijk zeer zware windstoten. Op de Wadden kans op westerstorm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 10. Voor een spoedreparatie zijn drie rijstroken dicht. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer van zuid naar noord kan het beste omrijden via Os en Nijmegen. Over de A59, A50 en de A15.